Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het noorden van Frankrijk heeft de politie een man doodgeschoten. De man zou een synagoge in brand hebben gestoken, zegt correspondent Frank Renaud. Hij zou geprobeerd hebben via een vuilnisbak de synagoge binnen te komen... en heeft daar een soort van molotovcocktail naar binnen gegooid. En dat heeft tot brand geleid en ook voor enorme brandschade binnen in de synagoge gezorgd. Ja, toen de agenten aankwamen viel hij ze aan met een ijzeren staaf waarnaar de politie schoot. Over zijn identiteit en een mogelijk motief is nog niets bekend. Frankrijk organiseert over twee maanden de Olympische Spelen. Het dreigingsniveau staat op het allerhoogste niveau. En dat komt mede door de spanningen rond de oorlog in Gaza. Er is voor het eerst voedsel, water en brandstof in Gaza afgeleverd bij een tijdelijke haven. Die is de afgelopen tijd aangelegd door het Amerikaanse leger. Er zouden iedere dag zo'n 150 vrachtwagens met hulpspullen Gaza kunnen binnenkomen. En dat is wel maar een klein deel van wat er nodig is, zeggen hulporganisaties. Want door de oorlog is overal een tekort aan. Robin van Persie heeft zijn eerste klus als trainer op het allerhoogste niveau te pakken. Hij staat volgend seizoen langs de lijn bij SC Heerenveen. Ja, de club heeft een filmpje gemaakt waarin je ziet dat Van Persie in een boot stapt en richting Friesland vaart. De oranje topscorer aller tijden heeft een contract getekend voor twee jaar. Hij heeft al wat coachervaring opgedaan bij de jeugd van Feyenoord. En dan nog meer voetbalnieuws, want het WK voetbal voor vrouwen wordt in 2027 niet in Nederland gespeeld. De KNVB had zich samen met België en Duitsland kandidaat gesteld. Maar op een FIFA-congres in Bangkok stemde de meerderheid voor Brazilië. En de winner is... Brazilië! Ja, het is de eerste keer dat er een WK voor vrouwen in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Het weer dan nog. Af en toe een buitje, maar ook vaak droog. Vanmiddag gaat het vaker los, vooral in het zuiden van Limburg. In de regen is het rond de 15 graden. In het noorden meer zon en maximaal 23 graden.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 house. shall soon. Ja, goedemiddag. We zijn er weer. Goedemiddag, het is weer bijna weekend. Bijna weekend. Morgen is het weekend. Voor mij is het dus- altijd weekend hoor, dus ja. Ja. <laughs> oh. En <laughs> dat krijg je als pensionado. hoor. Ja, nee, als iemand die het wel verdient heeft. Eh, die, Nederland heeft helpen opbouwen. Alles in de goede eh, staat achtergelaten. 40 jaar keihard gewerkt. Voor zijn vrouw en zijn kinderen. Oh, <laughs> nu... god, bloed, zweet en <laughs> tranen, Pim. Oh, het is toch wat, oh, Ik wil graag een schouderklopje. Ik, ja, ik, ik ben er daar helemaal mee uit, jongen. Ik krijg toen toch een knal. Hierop. Boy. Ridderpim, ridderpim, ridder, ridder, ridderpim, ridderpim, ridderpim, ridder, ridder, ridderpim. zit op zijn paard. Ridderpim in volle vaart. <laughs> Kijk, je moet leren wie eren toekomt, hè? Dank je, eindelijk iemand die zegt. <laughs> Lieve Pim. Ridder Pim. Ridder Pim. Ja, dat zouden we bewaren toch voor de laatste uitzending? Of eh, nu ook Ja, nee, maar die, komt, eh, die blijft gewoon terug. Die komt continu? Ja, tuurlijk. <laughs> te pas en te onpas. <laughs> dat zal het zijn inderdaad. dat is het. Dus. Nou, wat gaan we allemaal doen? Ja, zeg het maar. <laughs> ik heb het eerste uur muziek van eh, Simon en Carfunkel. Ja. Ik had nog wat leuke nummers, maar die heb ik maar niet meegenomen. Dat doe ik voor volgende keer als ik weer <laughs> achter de techniek sta. En een heel mooi eh, eh, Noord-Koreaans liedje ter ere van eh, Kim Jong-il. ja, zo heet hij toch, Kim Jong-il? Oh, van Noord-Korea? Ja, van Noord-Korea. Hoezo ter ere? Is hij speciaals met hem dan? Nee, nee, maar dat moet wel iedereen. Dat is een hele grote hit. En er staan mensen blij op te dansen en te oh. doen. En... Nou, mag wel even snel. Nee, ik heb hem niet bij me. Oh, je hebt hem niet bij me? nee. Nou, over twee weken. Over twee weken heb ik hem bijna. Een week op vakantie, dus dan heb ik geen last van, nee. Ben je? Nee, volgende week ben je op vakantie. Ben ik volgende week al op vakantie? Nee, toch? <laughs> ik ga pas de 25 zeggen. Of, er is, toch volgende de 17e, schat. Shit. Je bent er nee, volgende. zondag. Oh, zondag over een week. Nee, volgende week vrijdag ben ik er nog. Ja? Oké. Ik ga pas de 25e weg en dat is pas over... Een... Oh nee, dat is... Het is over... Eh, een week, zondag over een week, ja. Nee, dat is over vijf dagen. Nee, het is nu de zeven. Oh nee, nee, over zeven dagen. volgende week vrijdag. Ben ik er nog, ja. Dus. Oké. Nou, nou. wat gaan we allemaal doen? Nee, Nou ja, dat, dat, gaan we dus het eerste uur doen. Het tweede uur komt Simone Lelyveld. Dat is een oud collega van me. En die is, heeft zich helemaal verdiept in uh, Herbalife en eh, lifestyle coaching. Eh, Oké, mooi. Nou, die komt daarover vertellen. Die heeft haar eigen bedrijf daarin. Dus, that's it. Mooi, mooi, mooi. Ja. Had jij nog dingen die je aan orde wilde stellen? Ehm, nee, nee. Ja, graag iedereen toch... we gaan stoppen. 21 juni is de laatste uitzending, dus... Eh, laat eh, weten wat je wil horen. En wat je... Eh, nou, misschien wil je langskomen en wat gebak brengen. Dat mag, altijd. Altijd. <laughs> dat, daar hoef je niet tot de laatste uitzending mee te wachten. <laughs> gebak is altijd welkom. Dank je. <laughs> ja. Dus. Maar dat is eigenlijk alles inderdaad, ja. En we hebben een voorlopig regeerakkoord. Ja. En ben je dat... Nou, e-, eerst maar even muziek. We gaan eerst muziek. Ja. Eh, we beginnen met eh, I'm a Rock.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 It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that I've died. If I never loved, I never would have cried. protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb.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 En, en, eh, van alle twee apart ook nog. Carfunkel oh, heeft ook natuurlijk nog een heel mooi nummer gemaakt. Ja, over die... Uh, Over die konijnen, toch? De konijntjes, hè? Maar toch heeft hij niet zoveel solo-werk gemaakt aan onze art. Nee. Hij heeft ook niet veel nummers geschreven eigenlijk. Geen, toch? Nee. Dus ja. In het begin vond ik het altijd heel moeilijk om eh, die stemmen te onderscheiden. In het begin dacht ik altijd, nou, het is alleen eh, Art Garfunkel die zingt. Ja. Maar wat je helaas ook zei, die eh, stemmen vullen elkaar heel mooi aan, ja. Ja. ja. Het is gewoon heel mooi in harmonie. En... Ja. Moet ik ook meteen denken aan onze voetballer, Johan Cruijff. Die altijd zei, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja. Ja. Ja, ik heb het altijd vertaald van eh, je hebt eh, kennis nodig om vragen te stellen. Ja, anders dan uh, kan je niet de, kan niet goede vragen stellen. Ja, niet eens vragen, maar dan kan je niet eens vragen stellen inderdaad. Als je niet weet dat het er is of zo. Dus je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou, dat vond ik wel een mooie gedachte voor deze weekend. Hè? <laughs> voor dit ja. weekend. Ga daar eens over, als je op het strand ligt, eens over nadenken. Hè? Ja. Je gaat het pas zien als je het door hebt. En je wint. Hm? <laughs> je wint. Je wint als je de meeste doelpunten maakt. Ja, was ook een gevleugelde uitspraak van <laughs> die ongelooflijk goed was. En dat vond ik altijd... Eh, de, nou, die heeft het door. Ja, je gaat nog steeds meer waarderen. Want dit, je gaat het pas zien als je het door hebt, hoor je pas de laatste tijd eigenlijk, ja. ja. ja. Dat vind ik ook een hele mooie. Ja, ja hij heeft meer van dat soort, eh, soort uitspraken. Dat, hij was daar zo goed in. En vanmorgen las ik dat het gemiddelde eh, salaris van een uh, uh, eredivisie-speler hier in Nederland... hoeveel is? Schat is? Ehm, als je de grote clubs... Nee, gewoon gemiddeld. die doen, maar algemeen de ere en eerste divisie... 330.000 euro per jaar. Ja, maar dat zijn voornamelijk komt dat door de grote clubs. Want die, die kleinere clubs, daar verdienen ze niet zo idioot ja, veel, hoor. dat Zitten, ja, meer dan een ton. Ik vind het wel erg. Nee, dat zit aan een modaal inkomen. Nee. De kleinere clubs. Nee. Zoals... de eh, divisies is allemaal... Het, eh, ja? Maar dat mag blijkbaar, want er eh, kijken een hoop mensen of zo, ja. Ja. ja. Nou ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het nog altijd <laughs> veel en veel te veel. Maar goed. Ja. Ja, ik vind wie ben ik, hè? Ja, wie ben jij inderdaad? Ja. En? heb je gehoord trouwens wat die voorzitter van... <laughs> even roddelen. Wat die, ehm, die voorzitter van de Tweede Kamer zei... van je mag geen extreem rechts meer gebruiken... Nee, maar wel extreem links. Want dat doet denken aan de, de, Tweede Wereldoorlog. Klein lesje. De NSB, dat was dus de partij van de, uh, van de nazi's... <laughs> betekent Nationaal Socialistische Beweging. Dus eigenlijk mag je geen extreem links gebruiken, maar wel extreem rechts. <laughs> Jan Lul. <laughs> maar ik zeg niks. Piep. Ik zeg niks, ik zeg niks. Ik vind het een beetje een domme opmerking, maar goed. Eh. Ah, ik, ik, ik, sowieso dom. Het ergste vind ik inderdaad dat ze het eh, eigen risico gaan verlagen. Ja. En dan ga je meteen de, de premie verhogen. Ja. de premie wordt verhoogd, maar het eigen risico. Dus je wordt, eh, moet betalen voor het niet ziek zijn. Ja, ja. Daarnaast gaan ze bezuinigen op de langdurige zorg. Er komen steeds meer ouderen <laughs> bij. nee, ouderenzorg gingen ze wel wat doen hoor. Ja, maar de langdurige zorg, dat, dat zijn voornamelijk de ouderen en de gehandicapten. Ja. Weet je, daar gaan ze op bezuinigen. En dan denk ik van, oh, hoe dom kan je zijn. <laughs> Het is echt... heeft er iemand met hersens daar aangezeten? Ja, dat, vraag je af. Maar goed, dat vraag ik me af natuurlijk. en voor de rest ga ik me natuurlijk verheugen op wat er nog gaat komen. Ja, het blijft gewoon één groot cabaret. Ja. <laughs> Eh, maar ja, dat wordt ook duurder. <laughs> vandaar dat ze... Ja, dus vandaar dat dit kabinet er zit. Dus dan kunnen we nog, toch nog voor de tv nog een beetje lachen. Ja. <laughs> Maar die krijgen ook minder geld, dus ja. <laughs> Die gaan ook meer reclames uitzenden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. de NPO moet er waarschijnlijk aan geloven. Ja, ja. Nou ja, dan gaan we op YouTube kijken. Ook leuk. <laughs> Maar ze krijgen 1,1 miljard per jaar. En nu moeten ze 100 eh, miljoen eh, teruggeven of zo. Dat vind ik wel een hoop geld hoor. 1,1 ja. miljard, ja. ja. Maar goed. Ja, wat denk je dat Matthijs van Nieuwkerk kost? ja, ja, ja, ja. En we krijgen geen verhoging van de AOW. Dat is natuurlijk, ja, dat doet pijn. Ja. <laughs> ja, weet je, die, die zijn toch al heel lang niet meer uh, geïndiceerd. Dus, uh, eh, eh, AOW is laatst nog verhoogd, toch? Afgelopen half jaar. Ja, maar dat heeft heel lang geduurd. die periode daarvoor, oh. geloof ik, tien jaar is het niet verhoogd. Ja. En dus ze gingen net een beetje het opschroeven naar ja. wat dan weer goed zal zijn. En heb je nou gelezen of ze dat zorgtoeslag gaan verhogen of verlagen? Dat weet ik niet. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat heb ik niet. Ene las ik eh, dat het verhoogd wordt en al ergens anders lag ik dat het verlaagd ging worden. Ja. Geen idee. Ik ben heel benieuwd. Wat... Mag het opzoeken? Nee. Oh. Nee? Ga je het niet opzoeken? <laughs> nee, ook niet. We blijven het vrolijk houden. We gaan muziek eh, draaien, denk ik. Nee, ik ga oh. de jingle van... Ehm, Marcel draaien. Ga jij voorlezen of ga ik voorlezen? Want Marcel komt niet aan de telefoon. ik heb mijn radio bij me, niet bij me. Of mijn telefoon niet bij me. Heb je je telefoon niet bij me? Nou, dan ga ik het voorlezen.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 Ja, en nu zonder telefoon. <laughs> was de sis. Dus- oh, oh jee. Play It Loud heeft zich in de loop der jaren flink ontwikkeld van thema-uitzendingen... met onderwerpen eh, in het begin uh, naar uitzendingen meer gericht op support voor metal, eh, muzikanten en bands. Momenteel zijn er in de oorspronkelijke thema-uitzendingen alleen nog Play It Loud Brand New, Live Frans, Fans en Underground over... en zijn er twee komen weg te vallen. Selected en Request. Daarvoor in de plaats is Dutch Fury teruggekomen... en zal ik komende maandag, 20 mei... wederom een nieuw programma introduceren dat meer gericht zal zijn op de jonge, beginnende, opkomende en relatief onbekende internationale metalbands die eveneens verdienen om onder de aandacht gebracht te worden. Dit programma heeft de naam Rise gekregen en zal om de maand afgewisseld met Dutch Fury te horen zijn op maandagavond. Vaste tijd en vaste zender. Dus op maandagavond tussen 9 en 11. Keurig, ja, leuk. Verwacht komende maandag muziek van Rod Vester, Suleen, Holly Mother. Dendra, Cenarist, Summerbeast, Blooddorn. komt er eh, lekker uit. Hè? <laughs> Even kijken, we hebben nog meer. Nou, nog een heleboel bands en eh, mooie, eh, Sky, Sky Eye Band. Vind ik een mooie naam. En New Horizon en al dat soort dingen meer. Dus ja, wat, aanstaande maandag weer luisteren wat Marcel vertelt inderdaad, het neemt wel een hoge vlucht dat, uh, dat hard rock gebeuren hier in Zandvoort. Ja, toch? Hij wordt over de hele wereld benaderd van, eh, ja, kan je dat is draaien, kan dat is pushen en zo. Dat is eh, knap hoor, ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Luister maar aan naar de maandag van 9 tot 11, hè? Ja, 9 tot 11. Oké. Vaste tijd. Wat jij nog wat? Ja, goed nieuws. Ja? De, even kijken bijna groen licht voor een extra krediet renovatie van de krocht. Dat, zal ik even, eh, dat staat in de Zandvoortse krant natuurlijk. En dat laat ik weer even voorlezen. Oké. Ja? Licht voor extra krediet renovatie de krocht. Wethouder Gert-Jan Bluis, CDA, moest zich in vele bochten wringen om het gevraagde extra krediet van ruim 1,2 miljoen euro voor de renovatie van theatergebouw De Krocht te verdedigen. De totale kosten lopen op tot 2,3 miljoen. Onbehoorlijk omgaan met belastinggeld, zo concludeerde Bramberg, Jong Zandvoort, woensdagavond in de commissievergadering. Ook zijn vader Patrick Berg, OPZ, vindt de sterk opgelopen kosten een brug te ver en voelde zich geschoffeerd door de beantwoording van de schriftelijke vragen die hij eerder stelde. Beiden achten het voorstel niet besluitrijp. Andere partijen hadden uiteraard ook hun bedenkingen en kwamen met vele vragen voor de wethouder. Bluis ging door het stof, vond ook dat de plank behoorlijk is misgeslagen, maakte excuses en beloofde dat dit één keer is gebeurd, maar nooit weer. Toch lijkt zich een kleine meerderheid in de raad te vormen voor de raadsvergadering op 28 mei. Ook tegen de achtergrond dat de opknabeurt voor de krocht al jarenlang in de pijplijn zit en verenigingen en organisaties graag zo snel mogelijk willen terugkeren. Door verder uitstel lopen de kosten alleen maar op, zo werd verder voorgespiegeld. Het voormalige HDMZ-museum, de nieuwe eigenaar, wil graag een maatschappelijke invulling, werd ook nog in de discussie betrokken. Bluis voert gesprekken om het Zandvoorts Museum in zijn geheel daarheen te verhuizen, zo liet hij zich ontvallen. Gebruikers van het gemeentelijke pand aan de Tolweg, Omroep ZFM, Bomschuitenclub, kunnen dan eventueel in de kocht terecht. De vrijgespeelde ruimte wordt gebruikt voor woningbouw, zo is de bedoeling. Hans Botman Tekening van Theater de kocht na de beoogde verbouwing. Oh, nou. <laughs> dat was een nabrandertje. <laughs> ja. ja, ja. En eh, deze week even opletten. Want het is de opremactie van de fietsvrakken en weesfietsen in Zandvoort. Ja, ja. Dus als jouw eh, fiets toevallig een blauw stickertje heeft gekregen... dan moet je oppassen, want die is binnenkort weg. Hè? Ja. Nou, ze worden weer allemaal weggehaald. Nou, ik vind het opvallend hoeveel fietsen er staan zo langs. Ja. Hè? ja. En zo oud in Weet je, het, het, je ziet eh, bij Zandvoort altijd hoe lang ze er staan. Hè? Dat was in Amsterdam was dat altijd wel minder. Ja? Met een maand zijn die dingen vergaan, praktisch. Dan kan je bijna niet meer fietsen erop. Nee. <laughs> die zoute lucht, dat... Eh, maar soms sta ik wel eens te denken, nou, dat is best nog wel een goede fiets. Die kan ik nog wel gebruiken. Ja. Dus ik weet niet wat er met die fietsen gebeurt, hè? Ja, eh, geen idee. Ik zou het niet weten wat er met die fietsen... Zou je dat niet weten? Nee. Zelfs kijken. Ja. Nou. Eh, worden, worden verwijderd. De fietsvakken worden naar de <laughs> circulaire hotspot van Spaarlanden gebracht. Waar op duurzame manier verwerkt worden. En de achtergelaten wezens krijgen een blauw label. Ja. Ja. ja. Oké. Oké, dus ze worden gewoon gerecycled. Oké, ja. Ja. Dat zegt nog weinig natuurlijk. Nou ja, je kan ze in ieder geval dan niet kopen of zo. Ik heb ook wel eens begrepen dat je... Nee. Of zijn het eh, fietsen die eh, gestolen zijn of zo... en die dan worden teruggebracht of wat ook? Nee, dat is, dat zijn met, dat, is bij de domeinen. was in Amsterdam tenminste. Dat was bij het ei. Ja. En daar eh, gingen fietsen naartoe die... in beslag genomen, waren. Ja, brommers die in beslag genomen oh, waren. En auto's. En auto, eh, ja, nou ja, alles wat in beslag genomen werd, kon je daar, kon je daar voor een prikkie kopen. Ja. En daar staan er ook heel veel, staan er nog steeds hoor. Want je rijdt nog wel eens met, eh, met de trein langs. Ja. Er staan enorm veel fietsen. <laughs> ja, maar dat is ook ongelooflijk hè. Want waar, ja. waar, waar ze onder de grond bouwen ook voor fietsen? Oh ja, op het Houtplein of zo. Ja. In Haarlem, ja. Ja. Want daar bij het station staat blijkbaar ook alweer vol. Ja, dat staat... Een aantal fietsen. Ja, joh. Een gemiddelde fiets, of een Nederlander heeft toch twee fietsen of zo? Ja, als je alleen al mijn echtgenoot neemt, die, eh, <laughs> heeft er geloof ik al een stuk of vijf, zes. <laughs> nou, hij moet nog eens uitleggen hoe hij van een gewone fiets een elektrische fiets kan maken. Waar zit hij dan de motor? Hoe doet hij dan de overbrenging en dat soort zaken? Ja. Nou, dat, eh, dat kan hij wel uitleggen. Ik kan het je niet uitleggen. Nee. <laughs> ik heb binnenkort best wel veel tijd daarin. Eh. je, hebt, ja, je hebt een hoop tijd over straks in uh, In ieder geval twee uur op dus- vrijdag dus, ja. Ja.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 Ja, en we moeten ook nog even zeggen dat... Eh, ehm, Inmiddels is Simone er. Goedemorgen. goedendag. goedemiddag. Goedemiddag, het is alweer, eh, Simone. Oh, dat ga je meteen doen. Ja, het hele schema wordt weer overhoop gegooid. Oh, echt? Wat is er dan? Zo, twee uur was doen. Ja, dat klopt. Maar ik mag toch wel vast welkom heten. Welkom Simone. Welkom. <laughs> ik ben niet zo heel goed in te laat komen, dus dat is natuurlijk Nee, daarom. Oh, dat, is, hartstikke goed. Inderdaad, goed. Ja, dat is netjes, netjes op tijd. Nou, je bent keurig geïnstalleerd. Nou, vertel eens, wie ben jij? Ik, We gaan eh, meteen beginnen hoor, Marja. Dus, eh, Oké, ik vind het prettig. Ja, zet, zet er alvast in. <laughs> Ja. <laughs> ik eh, ben Simone Lelyveld. Ik ben 45 jaar. Ik woon in Haarlem. Getrouwd met Jeroen. En wij hebben samen drie dochters. Oh, van 17, 19 en 21. Oh, wat leuk. Dus dat is even in het kort mijn eigen geschiedenis. Ja. Dus, eh, en ik ben een oud collega van eh, vroeger vanuit de zorg eh, oh. van Marja. Dus, Vandaar, ja, vandaar die wat Ja. En je hebt een grote sticker op van Herbalife. Yes. Daar gaan we het ook over hebben, begrijp ik. Zeker, ja. Oké. Dus als luisteraars nog vragen hebben aan Simone... Ze kan altijd bellen. Ja. Waar mogen ze vragen over stellen? Over Herbalife, over jouw privé, over Haarlem, over alles? Ze mogen alle vragen stellen. Als ik het echt wil beantwoorden, dan... dan zeg je <laughs> dat gewoon. <laughs> ja, dat is geen probleem. Nou, dan geven ze even tijd om hè, wat vragen te bedenken. Denken, ja. <laughs> en dan gaat Mario nog een nummertje draaien. Ik ga nog een eh, nummertje draaien. Ik heb eh, Mrs. Robinson van eh, Simon Simon Garfunkel. Want we spelen het hele uur. just the Robinsons affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Cuckoo, cuckoo, is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for Where have you gone, Joe DiMaggio? Oh. jij nog wat te melden, Ja, laten we nog toch een keer eh, maar even in de spotlight zeggen. Eh, lokale buurtfeest Zandvoort Nieuw-Noord. Dat is natuurlijk gepland op 1 juni 2024. Ja. En dat is over 14 dagen, 13 uur, 7 minuten en 25 seconden. Nee, 24, nee, 3, 23, nee, 2, 20 seconden. <laughs> dus ja, ik ben blij dat dat nog steeds eh, georganiseerd wordt door... ja, heel goed. De Zandvoort is dat doen ze erg goed, ja. ja. Ik vind het toch, ze zitten bovenop het nieuws en zo. Dus eh, wat dat betreft eh, wel een toevoeging aan het hele eh, Zandvoortse gebeuren. Ja, absoluut. Maar is er nog meer leuk nieuws? Als je nog meer leuk nieuws wil horen of zo? Ik, ik heb wel altijd leuk nieuws. Wil je altijd leuk nieuws horen? Nou, dan gaan we dat doen. Even bij nieuws kijken. Dus we hebben het net gehad over de fietsen die weggehaald worden. Ja. We hebben het gehad over de krochten die wat meer geld gaat krijgen. Ja hekken van de opvanger zijn opgevuld met, eh, <laughs> door de burgemeester, zie ik weer. De burgemeester in Zandvoort is altijd overal bij, ja. En dat doet hij erg leuk, ja. ja. Oh ja, dit wou ik even dan De eerste editie van de filmclub Zandvoort is een succes geworden. Er zijn veel mensen geweest en dat was een leuke film. Want we hebben hier in Zandvoort, ik vertelde even tegen Simone, dat uh, die gedurende corona is die dicht gegaan. Ja. En er eigenlijk is daarna eigenlijk nooit meer sprake geweest om het op te starten. En toen zijn er twee mensen geweest, twee Zandvoorters, die hebben toch uh, initiatief genomen om het weer open te stellen en films te gaan eh, vertonen. Kijk. En dat is eh, voor de eerste keer weer gelukt. Ja. Dat is een hele goede zin, ja. Superleuk. En de film die weer werd gezien door 90 bezoekers is de film Wonka. Ja. En voor maar 2 euro. nou is het toch voor niks. Je weet niet welke wonken, hè? de oude, de nieuwe, de, de middelste. Het zijn er drie. Ik deed de nieuwste, ja. Je hebt die oude met Marty Veldman. Het is heel en oud, En toen kwam Marty er eentje met... Ja, maar die, dat is wel, ja... Ik vind ik de originele. Dat, eh, ja? Ja. Oké. Dus, eh, nee, toch met die Johnny Depp? Is dit, Johnny Depp heb je en je hebt nu weer een nieuwe. Ja. Dus. Nou, die hebben ze volgens mij getoond. En in... Eh, eerste, ze hebben twee versies eruit. Eerst eerste was in het Nederlands. Nederlands. En tweede was het Engels met Nederlandse ondertiteling of zo. Hè? Oké. Oké, dus dan konden eerst de jongeren, zeg maar... Ja, heel goed. Ja. Op de foto zie je ook wat jongeren staan. Ja. ja. ik ben er zelf ook één keer geweest, maar ik vond het prettig zitten daar. Ja, Veel leuk theater, ja. absoluut. Stijl omhoog, ja. Dus, nou. Woodstock heb ik daar gezien. Nee, dat kan haast niet. Hoedstok. Dat was in 1970, nee. Lang geleden. Ja. <laughs> was zoiets. Of Easy Rider, nee, dat kan haast niet. Bij. Ik heb nog eh, een eh, nummer van eh, Art Carfunkel alleen. Of van Paul Simon alleen. Ik weet niet of ik ze alle twee kan draaien. Wie wil je eerst horen? Nee, want twee minuten voor twaalf, twee minuten voor één ga ik Yuko Vibes draaien. Dat weet je. Oké. die heb ik ehm, klaarstaan. Even kijken. Ja. Dan heb ik een heel klein stukje van bright eyes. Maar je hebt nog drie minuten. Nog drie minuten, ja. Het is drie minuten 46, dus ik laat hem iets eerder eh, op. Ja, Ja? ja. Bright eyes.